Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aanstaand president van Amerika, Donald Trump, heeft gedreigd om importheffingen van 25% op te leggen aan Canada en Mexico. China krijgt 10% bovenop de al bestaande importheffingen. Die heffing gaat gelden op alle producten. Volgens Trump moeten de landen meer doen tegen illegale migratie en drugs. Via de landen zou veel fentanyl de Verenigde Staten binnenkomen. Canada en Mexico hebben niet direct gereageerd. De Chinese ambassade benadrukte het belang van een goede samenwerking... en zei dat niemand een handelsoorlog zal winnen. In het Brabantse Bergen zijn twee mensen om het leven gekomen tijdens een politieachtervolging. De auto met daarin de twee slachtoffers reed over een spoorwegovergang in de buurt van Os... waar de auto werd geschept door een passagierstrein. Een politiewoordvoerder zegt dat de achtervolging werd ingezet vanwege een verdacht voertuig. Hij benadrukt verder geen informatie te kunnen delen over het voorval. De Rijksrecherche is ingeschakeld om de rol van de politie bij het ongeluk te onderzoeken. Er komt dit jaar geen nieuw oordeel meer in de geruchtmakende Menendez-moordzaak in de VS. De rechter zegt dat hij meer tijd nodig heeft om de documenten door te nemen... en komt pas eind januari met een oordeel. De zaak tegen de broers Menendez, die in 1989 hun ouders vermoorden... werd vanwege nieuw bewijs opnieuw voor de rechter gebracht. De Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel lanceert vandaag haar autobiografie. In haar boek, met de titel Vrijheid, beschrijft ze haar jeugd in de DDR... het opklimmen in de politiek en de talrijke beslissingen die ze heeft genomen. In het boek wordt duidelijk dat Merkel voor al haar besluiten staat...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 say to take my breath away. never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. I felt that we ritme van Zandvoort.